Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog de hele dag rijden er minder treinen tussen Utrecht, Almere en Amsterdam. Bij Weesp hebben koperdieven vanochtend hun slag geslagen... en ze zijn er vandoor gegaan met koperen leidingen. Daardoor zijn er verbindingsproblemen en kan de verkeersleiding niet zien waar die treinen rijden. Het spoor wordt komende nacht weer gefixt. En de dik 70.000 bezoekers van Burning Man wachten nog steeds op informatie over wanneer ze weg kunnen. Doordat het er superveel heeft geregend is er normaal Gort droge woestijn van Nevada veranderd in een modderpoel. Stuk TV-presentator Thomas van der Vlucht ging er vandoor. De hele dag zitten wachten. En die waren we echt klaar mee. En we zagen dat mensen vertrokken. Dus we zijn ook vertrokken. Maar nu staan we in de rij. We staan niet vast. Dat gelukkig niet. Iedereen wil naar huis. Ja, dat is te merken, want er staat een dikke file aan auto's en campers nu. Het festival in de VS had nog tot en met morgen door moeten gaan. Het duel tussen Willem II en NAC Breda is vanmiddag na een half uur tijdelijk stilgelegd. Supporters van de Tilburgse club gooiden voorwerp op het veld nadat hun ploeg met 0-2 achter kwam te staan. Dat gebeurde vrijdag ook al bij Helmond Sport tegen Cambuur. En de Amsterdam Fashion Week zit er officieel op. Honderden modellen moeten waarschijnlijk eventjes bijkomen van al dat heen en weer lopen. En wat er dit keer opviel, kleding die zowel mannen als vrouwen kunnen dragen. En modeontwerper Ruben Jurrium doet mee aan die trend. Ik maak hele vrolijke kleding, hele vrije kleding en kleding wat door iedereen gedragen zou kunnen worden. Ik hoop voor de toekomst dat we kleding kunnen zien als kleding en niet per se iets als voor een man of voor een vrouw hoort te zijn. Ja, en deze kinderen zien kleding eigenlijk nu al zo. Ja, deze trui is eigenlijk van mijn broer geweest, dus... <laughs> Ik vind dat eigenlijk best leuk dat ik ook gewoon bij de jongens kan shoppen zonder dat het heel raar wordt. Ja, je moet gewoon dragen wat je zelf wil dragen. En dan nog het weer. De rest van de dag is het droog met een mix van zon en bewolking. Graadje of 22 is het. Morgen ook zonnig en droog en dan een paar graadjes warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten extra reistijd komt omdat de A9 dicht is vanwege wegwerkzaamheden tot morgenochtend vroeg.